is de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse memo van de Democraten over het FBI-onderzoek naar contacten tussen het campagneteam van Trump en Rusland. Hij vindt dat er te veel gevoelige en vertrouwelijke informatie in staat. De inlichtingencommissie had besloten om het wel vrij te geven. Het document is een reactie op het memo van de Republikeinen waarin veel kritiek staat op de FBI en het ministerie van Justitie. De effectenbeurs in New York zijn na opnieuw een onrustige handelsdag met grote winsten gesloten. Maandag leed de Dow Jones eh, het grootste verlies sinds 2011. De dagen daarna schommelden de koersen heftig. Ondanks de winst van vrijdag kwam het totale verlies van de week voor de index uit op 5,2 procent. Ook de Europese beurzen sloten de week af met fors verlies. Oud-minister Willem Vermeend heeft zich teruggetrokken uit zijn eigen uitgeverij. Het gebeurde volgens de Volkskrant een dag na te optreden bij Nieuwsuur van Drian van Rijbroek... met wie Vermeend een boek over cybercrime schreef. Op haar optreden kwam veel kritiek omdat ze volgens deskundigen onwaarheden verkondigde. Bovendien bleek het boek van Vermeend en van Rijbroek plagiaat te bevatten... waarna het uit handel werd genomen. Het Olympisch debuut van snowboarder Niek van der Velde vandaag gaat niet door. De 17-jarige Nederlander kwam in de trainingsrun voor de kwalificatie van de sloopstijl ten val, waarbij zijn arm uit de kom schoot. Van der Velde is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht en kan dus niet meedoen aan de sloopstijl. Misschien dat hij later nog wel kan uitkomen op de Big Air. Die staat op 22 februari gepland in Pyeongchang. Het weer kan glad zijn met minima rond het vriespunt. Zo komt er mist voor. Vanochtend nog een enkele bui, maar vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt vanmiddag een graad of 6. In de nacht naar zondag regen en sneeuw, maar morgen weer droog met wat zon. Dit was het NOS Journal.